Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden jongeren in Nederland dreigen te eh, radicaliseren. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid waarschuwt daarvoor. Het gaat om jonge jongens tussen de 12 en 20 met rechtsextremistische ideeën. En vooral jongens die heel veel alleen op een kamertje zitten en heel veel alleen achter het scherm. En in die schermwereld denk ik eh, geraakt kunnen worden, gelokt kunnen worden hierin, dan wel radicaliseren. En juist deze jonge leeftijd maakt het ook zorgelijk. En op die kamertjes zitten is het de dromen van geweld en een land voor alleen witte mensen. De groep wordt steeds groter, zegt de NCTV. Opsporingsdiensten zouden ook internationaal beter samen moeten werken, want het is een probleem in heel Europa. De Gezondheidsraad komt deze week bij elkaar om na te denken over een boosterprik. Minister De Jonge wil weten of zo'n extra coronaprik zin heeft en zo ja, voor wie. Het is nog onduidelijk of er al een advies komt voor de komende persconferentie, want die is dinsdag. Bij een politieactie tegen drugshandel via het dark web zijn wereldwijd 150 mensen opgepakt, vier van hen in Nederland. Volgens justitie in Amerika hadden sommige verkopers thuis een laboratorium waar ze werkten aan cocaïne, MDMA en crystal meth. Pakketbezorger Rashid mag in Urk blijven rondrijden met zijn bestelbus. Hij zou worden overgeplaatst naar een andere gemeente. Bewoners van Urk zagen dat niet zitten en verzamelden handtekeningen om Rachid in het dorp te houden. En dat is gelukt. Met een grote glimlach mag hij weer aan de slag. Goedemorgen, grootvriendin. Kijk eens, drie mooie pakketjes voor mijn favoriet adres. Kopje koffie? Graag. Altijd vriendelijk, zeg mij. En eh, als er iets of zo, kan ik altijd bij hun zijn. Krijg ik elk eh, bijna twee keer uh, maaltijd, warm maaltijd. Ze hebben mij nog gisteren gebeld. Wil je nog komen even bakje mee ophalen? Rashid zegt zelf dat 10.000 mensen een brief naar PostNL hebben gestuurd om hem te houden. Het weer nog. Veel bewolking. Vanavond en vannacht kan het plaatselijk soms even miseren. Morgenochtend begint ook bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds vaker door. tot 15 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam... tussen knooppunt Badhoevedorp en Rudolf Arendsveen. De vertraging is een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar nog 10 minuten op oponthoud voor de afrit Haarlem-Zuid. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de A10 en Broek in Waterland 4 kilometer file...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 Tijdens een illustere carrière van meer dan twee decennia... heeft de Juno Award winnende singer-songwriter Johnny Reed... de harten veroverd van fans en publiek over de hele wereld. De veelgeprezen zanger staat algemeen bekend om zijn eerlijkheid en muzikale vaardigheid. Love Someone is zijn nieuwe album. You'll Never Be Lonely was de opener. Nu nog A Good Friend to Me en Who's Gonna Love You. is het favoriete album van de maand. Hoewel de titel Music City USA refereert aan Nashville... beperkte stevast met Stetson getooide nazaat van het western-icoon Davy Crockett... zich geenszins tot traditionele country dungeons. I Need Your Love is op single uitgebracht. Tell me, tell me darling help you carry the load. I know you're leaving. You say it's best I be traveling on. Many times I acted foolish when I really was just afraid. And all of my good times would up and walk away. I need your love. how I wish I could turn back time. I can't ask to move the mountain, so just give me the strength to climb. I need your love. McDell is een bekroonde gitarist en singer-songwriter uit Nieuw-Zeeland. Ze werd op 16-jarige leeftijd ontdekt dankzij een demotape van haar originele akoestische muziek. Ze zingt dat ze er nog niet klaar voor is, maar volgens mij is dat een misvatting. van deze week. Van het gelijknamige album uit 1976, geschreven door Neil Diamond's Roddy Larry Williams. Diamond slaat het nummer af en zijn drummer biedt het vervolgens min of meer per ongeluk aan bij de Bellamy Brothers. Door hun country-stijl wordt het een dikke nummer 1 hit voor de broertjes.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 sweet nights And there's a reason for the candle lights Must be the season when those love rays shine all around us So let that wonder take you into space and lay you under It's love and embrace, just feel the thunder zangeres met de prachtige stem schrijft alle liedjes en zij is het centrale punt waar de groep om draait.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 op een autokerkhof en gehakt aan de spoorweg. Brengt Mikey Goody een mix van country, rock en Americana. Sit Here and Drink Beer is een vrolijk klinkende song. I'm gonna sit here and drink beer till one of us is out of my mind. It's gonna take all night, but that's alright, cause all I got left is time. Well, she hurt me and now I'm thirsty and I wanna leave my troubles behind. So I'm gonna sit here and drink beer out of my mind Well, I tried to get her to love me Through all of my lavish displays But she never could seem to get past Any of my redneck ways And tonight I found out that she left me And she didn't leave a thing behind Good thing I hid 12 bottles in the fridge So I can still have a good time Alright, now I'm gonna sit here and drink beer till one of us goes out of my mind. It's gonna take all night, but that's alright. Cause all I got left is time. Well, she hurt me, and now I'm thirsty. And I wanna leave my troubles behind. So I'm not gonna sit here and drink beer till one of us goes out of my mind. Well, all my friends tried to tell me that she wasn't in it for love but every time I bought her something, she fit in my arms like a glove. But then the money went dry, she said goodbye, and she didn't even shed a tear. She ran off with everything I owned, but at least she didn't take my beer. <laughs> so I'm gonna sit here and drink beer till all of this goes out of my mind. It's gonna take all night, that's alright life is all I got left is time. Well, she hurt me, and now I'm thirsty, and I wanna leave my troubles behind. So I'm gonna sit here and drink beer till one of us goes out of my mind. I'm gonna get footloose, y'all. And drink beers and water, this goes out of my mind. It's gonna take all night, but that's alright, cause all I got left is time. Well, she hurt me, and now I'm thirsty, and I wanna leave my troubles behind. So I'm gonna sit here and drink beers and water, this goes out of my mind. I'm gonna sit here drink beer until one of us goes out of my mind. It's gonna take all night, but that's alright, cause all I got left now is time. Well, she heard me, and now I'm thirsty. I'm gonna sit here and I'm gonna drink. Ze brengen pure country met steeds meer eigen werk. Antoinette en de Blue Bonnets met de nieuwe single Work on Lasting Love. Jack met Forever Young materiaal van Bob Dylan covert is niet vreemd als je weet dat hij de Nederlandse Bob Dylan wordt genoemd. Hij vertolkt de song samen met Martijn Kerkhoffs. stars de Vos is goed op dreef met de nieuwe song I Don't Like This World Anymore. Sto play this game Cause I don't wanna win again The harder I keep trying The more it drags me down I don't like this world anymore It's full of hatred, full of hunger Full of judgment knocking at your door One day I'll disappear Find shelter from this storm this world Dit was het blokje Country uit eigen land. Aaron Enderlin heeft nieuwe muziek geschreven en opgenomen op haar eigen voorwaarden... spelend met het idee om een nummer per keer uit te brengen... in plaats van zich te concentreren op een heel nieuw album. When I'm Drinking Whiskey. Dit is het favoriete album van de maand.